eenzaamheid wordt geluk. Onze liefde gaat nooit meer stuk. Golven gaan weer terug naar zee en nemen al je zorgen mee. Als al de ga mee, gaat voorbij. Als je zegt, blijf bij mij. Eenzaamheid wordt geluk, onze liefde gaat nooit meer stuk. De wind vertaalt waar jij nu bent, een melodie die niemand kent. things I made. blijf bij mij. Eenzaamheid wordt geluk, onze liefde gaat nooit meer stuk. Eenzaamheid gaat voorbij, als je zegt blijf bij mij. Eenzaamheid wordt geluk, onze liefde gaat nooit meer stuk.